Waterwalgemoed met het NWS Journaal. cuba Eckwet die naar verwachting volgende week wordt goedgekeurd door het parlement. Het is voor het eerst sinds 1976 dat Cuba een nieuwe grondwet aanneemt. Ook in de nieuwe versie blijft de communistische partij oppermachtig. Maar de president mag voortaan hooguit twee keer vijf jaar aanblijven. De broers Castro waren samen bijna 60 jaar aan de macht. Op de A50 bij Best is aan het einde van de avond een voetganger aangereden door een auto. De man zou plotseling de snelweg zijn opgelopen. De voetganger is met verwondingen aan onder meer zijn been naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is onduidelijk. Ook is nog niet duidelijk waarom hij de snelweg opliep. Mogelijk was de man een bezoeker van een muziekfestival in het strandpark Aqua Best, dat naast de snelweg ligt. Italië zegt dat het een oplossing heeft gevonden... voor een deel van de 450 migranten van een houten vissersboot. Frankrijk en Malta zouden bereid zijn elk 50 van hen op te vangen. Italië weigert zelf de opvarenden van de boot op te vangen... die door mensensmokkelaars in Libië de zee werden opgestuurd. Premier Conte zoekt nog meer landen die hen willen opvangen. In een appartementencomplex op Mallorca is voor de derde keer dit jaar... een jonge Britse toerist om het leven gekomen door een val. Een 18-jarige jongen viel 20 meter van een verbindingsbrug tussen twee gebouwen. In april en juni verongelukten ook twee toeristen. Britse reisorganisaties waarschuwen de vaak jonge vakantiegangers... goed op te passen op de hotelbalkons. Het weer vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Overdag schijnt de zon de hele dag volop bij 24 tot 29 graden. Maandag kan het lokaal tropisch warm worden. Vanaf dinsdag gaan de temperaturen naar beneden en neemt de kans op een bui toe.